Veel leerlingen van de theoretische leerweg, de oude MAVO, halen hun diploma met geflatteerde cijfers. Ze scoren bij het centraal eindexamen vaak onvoldoendes voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ze slagen toch omdat de scholen relatief hoge cijfers uitdelen bij het andere deel van het eindexamen, de schoolonderzoeken. Ze camoufleren daarmee hun slechte prestaties. HAVO- en VWO-scholen doen het volgens Trouw een stuk beter. De onderwijsinspectie tilt niet zo zwaar aan het onderzoek van Trouw... omdat er vooral gekeken wordt naar het centrale eindexamen. Volgens inspectie hangt de kwaliteit van een school af van meer factoren. Tiger Woods stopt voor onbepaalde tijd met golfen. Op zijn website schrijft hij dat hij zich bewust is van de teleurstelling en pijn die hij veel mensen heeft aangedaan, vooral zijn vrouw en kinderen. Hij biedt opnieuw zijn diepe verontschuldigingen aan en vraagt om vergiffenis voor zijn overspel. Door voorlopig te stoppen met golfen hoopte de 33-jarige Woods een betere echtgenoot, vader en mens te worden. Twee weken geleden botste Woods op zijn landgoed met zijn auto tegen een brandkraan en een boom. Hij zou kort daarvoor ruzie hebben gehad met zijn vrouw. De dagen na het ongeluk verschenen in de media verhalen over huwelijksproblemen en buitenechtelijke affaires. In IJsselstein is de Gerbrandi-toren weer omgetoverd tot kerstboom. Twaalf lange kabels met 120 lampjes zijn aan de 366 meter hoge zendmast bevestigd. daarmee is de zendmast voor radio en televisie volgens de organisator de grootste kerstboom ter wereld.